Kijkers met het NOS Journaal. In het centrum van Eindhoven is een grote brand uitgebroken. Het vuur brak uit in de spoelkeuken van een restaurant vlakbij het Centraal Station. Er kwam veel rook bij vrij en die trok richting naastgelegen panden in het centrum van Eindhoven. Een appartementencomplex werd uit voorzorg ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft bij een protest bij het Concertgebouw in Amsterdam gisteravond 22 mensen opgepakt hielden zich niet aan de regels en hadden vuurwerk bij zich. De demonstratie was tegen de komst van een Israëlische zanger... die optrad in het concertgebouw. Omdat hij ook optreedt bij plechtigheden van het Israëlische leger. Daar hadden ongeveer 200 demonstranten zich verzameld... op het tegenovergelegen Museumplein. De ME was aanwezig om te voorkomen dat ze richting het tegenovergelegen concertgebouw gingen. Bij de presidentsverkiezingen in Chili hebben inwoners gekozen voor een grote verschuiving naar rechts... De ultrarechtse José Antonio Cast won met 58% van de stemmen. Hij wil streng optreden tegen criminaliteit... dat in sommige gebieden de afgelopen tijd is toegenomen. En tegen migratie. Kast wil de grenzen beter beveiligen... illegale migratie strafbaar stellen... en migranten zonder papieren Chidi uitzetten. De partijleiders van D66, CDA en VVD zijn sinds het begin van de avond op een landgoed in Hilversum. Ze praten daar over een nieuw kabinet... Rob Jette, Henry Bontebal en Dylan Jesselgus reden zonder iets te zeggen naar binnen. Ze blijven daar nog tot vanmiddag om inhoudelijk te spreken over de vorming van een nieuwe coalitie. Ze hebben tot eind januari de tijd om tot een akkoord te komen.